rond 3 graden. Later vandaag eerst zonnig, maar vanuit het westen bewolking en in het noorden wat regen. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 Er wordt melding gemaakt van één dode. Grote schade lijkt er niet te zijn. Het epicentrum van de aardbeving lag 170 kilometer ten zuidoosten van Tijuana... en op zo'n 20 kilometer van de grens met de Amerikaanse staat Californië. In enkele Amerikaanse steden, waaronder Los Angeles, San Diego, Las Vegas en Phoenix... werd de beving ook gevoeld. In Los Angeles moest de brandweer uitrukken om mensen te bevrijden uit vastzittende liften. In Californië waren ook naschokken met een kracht tot 5,1. Het afvoeren van het schip dat is vastgelopen in het Great Barrier Reef bij Australië kan weken duren. Dat zegt de premier van de Australische deelstaat Queensland. Het Chinese schip heeft 65.000 ton kolen en 950 ton olie aan boord. Het schip liep zaterdag vast en is zwaar beschadigd. Er wordt gevreesd voor een milieuramp als het schip in stukken breekt. De premier zei dat de eigenaar van het schip een boete tegemoet kan zien van bijna 700.000 euro omdat het schip van de voorgeschreven koers is afgeweken. Het Great Barrier Reef ligt ten noordoosten van Australië en is het grootste koraalrif ter wereld. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor al te optimistische voorspellingen over het verloop van de economische crisis. Hoewel de wereldeconomie sneller herstelt dan verwacht, zijn we nog niet uit de gevarenzone, zegt IMF-topman Strauss-Kaan. In januari stelde het IMF zijn groeiverwachtingen voor de wereldeconomie over dit jaar naar boven bij. Voor volgend jaar wordt een nog grotere groei verwacht. Toch betekent dat niet dat de crisis voorbij is, zegt strauss kahn Volgens hem hebben de toenemende overheidsinvesteringen wel een gunstig effect... maar moeten vooral de privébestedingen...